Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus wil een speciale brigade die drugscriminaliteit gaat aanpakken. Die suggestie werd eerder gedaan door onder meer het CDA... en Grapperhaus zei vandaag dat het idee hem erg aanspreekt. De nieuwe eenheid moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes... en ook moet de brigade een belangrijke schakel worden... tussen de digitale recherche en andere politiediensten in Nederland en Europol. De Nederlandse militairen die op de Bahama's zijn om hulp te bieden na orkaan Dorian trekken zich terug. Volgens Defensie hebben de 550 militairen noodhulp geboden en gaan de Bahama's nu verder met de wederopbouw. De militairen zaten op een zwaar getroffen eiland en hebben daar een brug gebouwd, wegen vrijgemaakt, de haven opgeruimd en het ziekenhuis weer opgelapt. Het kabinet gaat met de gemeente kijken hoe kan worden voorkomen... dat ze de komende jaren te veel last hebben van inkomstenschommelingen. Voor de jaren daarna wordt gewerkt aan een systeem... waardoor ze stabiele inkomsten hebben. De gemeente waarschuwde maandag dat bibliotheken en zwembaden dicht moeten... en dat ze moeten bezuinigen op armoedebeleid... omdat ze ineens een half miljard euro minder krijgen. Iran heeft besloten het stadionverbod voor vrouwen op te heffen. De maatregel geldt alleen voor interlands. Er worden onder meer speciale ingangen en een tribune voor vrouwen gebouwd in de stadions. FIFA, de FIFA-president had eerder tegen Iran gezegd dat het tijd werd dat het land vrouwen officieel toelaat. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is in de FIFA-statuten opgenomen. En als Iran hier niet aan voldoet zou het land in het ergste geval uitgesloten kunnen worden van deelname aan het WK in 2022. En het weer, het is wisselend bewolkt bij een graad of 17.